Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Een spookrijder heeft op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... een ernstig ongeluk veroorzaakt bij het knooppunt Benelux, meldt de ANWB. Volgens de politie zijn er drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Vier mensen zijn gewond geraakt, onder wie twee kinderen. Ook de spookrijder raakte gewond en is aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe hij op de verkeerde weghelft is terechtgekomen. De weg is dicht tussen Delft-Zuid en knooppunt Benelux. De doorstart van drogisterijketen DA is geen vooropgezet plan om de schuldeisers te slim af te zijn, zegt voormalig directeur Kasteleins in reactie op vragen die leven bij de vakbonden en franchisenemers. Door het faillissement daalde de prijs voor DA fors. Het bedrijf achter de overname wordt geleid door de broer van Kasteleins. Kasteleins zelf wordt ook bij het afgeslankte DA directeur. Het afgelopen jaar zijn meer dan een miljoen bootvluchtelingen Europa binnengekomen. De meeste, ruim 840.000, kwamen aan in Griekenland. De andere vluchtelingen kwamen aan in Italië, Spanje en Malta. Behalve de bootvluchtelingen kwamen ook nog ruim 34.000 mensen over land naar Europa. Dat heeft de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN bekendgemaakt. Veel jongeren vinden dat zij voor hun ouders moeten zorgen als die later hulpbehoevend zijn. Maar ze vinden niet dat zij later hun eigen kinderen om hulp moeten vragen. Blijkt uit onderzoek van het CBS. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen met bijvoorbeeld hun kinderen als mantelzorgers. Verreweg de meeste jongeren zijn het daarmee eens. De vervelende pieptoon waar reizigers op Utrecht Centraal over klaagden is verholpen, zegt ProRail. De afgelopen dagen klaagden vooral jongeren over een irritante toon op het station. Die kwam uit vier nieuwe luidsprekers die in de stationshal hangen. De leverancier van de speakers heeft het probleem opgelost, zegt ProRail. Het weer, sluierbewolking. Vooral in het oosten komt de zon er wel goed doorheen. Het is zo'n 11 graden. Morgen valt een enkele bui en blijft de bewolking overheersen.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 Verder is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam helemaal dicht... tussen Delft-Zuid en in Benelux door een ernstig ongeluk. Een spookrijder heeft daar een aanrijding veroorzaakt. De weg is waarschijnlijk pas rond 4 uur weer vrij. Door omrijders levert dat ook file op op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Knopend Kleinpolderplein 9 kilometer. Maar die file is ook deels te wijten aan een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasluis en Rotterdam-Krooswijk staat 11 kilometer file. Alle rijstroken zijn daar wel vrij.